Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zuid-Korea lijken de parlementsverkiezingen gewonnen te zijn door de oppositie. Volgens exit polls krijgen de oppositiepartijen bijna 200 van de 300 zetels. En dat zijn er veel meer dan de 156 die ze nu hebben. Deze uitslag is een grote nederlaag voor de Zuid-Koreaanse president. Hij en zijn conservatieve partij zijn in populariteit gedaald... door de sterk gestegen prijs van boodschappen, zoals groenten. Israël bevestigt dat drie zonen van de prominente Hamas-leider Haniyeh vandaag met een luchtaanval zijn gedood. Volgens het leger werkten ze voor de militaire tak van de organisatie. Hamas zegt dat ook drie kleinkinderen van hem zijn omgekomen. Hun auto werd onder vuur genomen toen ze in het noorden van de Gazastrook op weg waren om het einde van de Ramadan te vieren. De Hamas-leider zelf zit in het buitenland grote zoogdieren zoals de gorilla, de bosolifant of het luipaard... doen het beter in bossen met een FSC-certificaat... dan in bossen zonder zo'n keurmerk. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. In bossen met zo'n keurmerk wordt op een verantwoorde manier hout gekapt. En een Amsterdamse bar heeft flink geblunderd met een evenement op 4 mei. Het gaat om de bar 27. Die zit op de Dam en ze riepen mensen in een advertentie op... om met een hapje en een drankje te komen genieten van dit. de nationale dodenherdenking. Kwam de bar op veel kritiek te staan op de socials. Daarom hebben ze besloten het evenement op 4 mei te schrappen. De directeur zegt nu tegen RTL Nieuws dat het echt niet de bedoeling was om er een feestje van te maken. En dat ze hiervan leren. Dan nog het weer. Vanavond eerst droog. Later trekken er buien over. Morgen bewolkt eerst en een regenachtig dagje met een graad of 14. ZFM, Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een eh, ongeluk gebeurd op eh, de N307.